moet er meer televisiereclame komen... Bovendien moeten de programma's worden onderbroken door commercials. Uit een rapport dat is gemaakt in opdracht van staatssecretaris Dekker... blijkt dat het aantal kijkers daalt door de bezuinigingen. Als dat zo is, heeft dat direct gevolgen voor de reclameinkomsten van de ster. Die dalen met maximaal 36 miljoen euro. Bovendien kunnen de inkomsten dalen als meer mensen tv gaan kijken via hun smartphone of tablet. De televisieprogramma's Wie is de Mol, Flikken Maastricht en Divorce zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering. De nominaties werden vanochtend, vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Voor Wie is de Mol van de AVRO is het de vijfde nominatie. Het programma won de prestigieuze televisieprijs nog nooit. Voor Flikken Maastricht van de Tros en Divorce van RTL 4 is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd. Er is zoveel vraag naar het droomboek dat er 300.000 exemplaren worden bijgedrukt. In totaal zijn er nu anderhalf miljoen droomboeken gedrukt. Volgens het Nationaal Comité Inhuldiging zijn er inmiddels 1,2 miljoen exemplaren opgehaald. Op internet is het boek 55.000 keer gedownload. Het droomboek is uitgegeven na de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het bevat de toekomstdromen van Nederlanders en moet Willem-Alexander inspireren tijdens zijn koningschap. De Spaanse koning Juan Carlos moet inleveren. De regering wil zijn toelage volgend jaar met 159.000 euro verlagen. Dat is 2% van zijn inkomen. Hij houdt nu 7.780.000 euro per jaar over... om zijn gezin en zijn paleizen te onderhouden. Natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Vorige week zondag kwamen er 1500 bezoekers... en normaal zijn dat er in deze tijd van het jaar 3 tot 500 per dag. Om de extra drukte te verwerken wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. De film ging vorige week in première. Het komende nacht minder wind, minima tussen 3 en 8 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.